Een van hen is overleden, de ander ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie stonden de twee waarschijnlijk graffiti te spuiten op de muur naast de rails. Rond kwart voor vijf werden ze niet ver van het station Slotlaan in Capelle aangereden. De metro rijdt normaal niet om die tijd, maar hij maakte nu een testrit om wissels en seinen te controleren. In Rio de Janeiro zijn bij gevechten tussen drugsbendes en de politie zeker twaalf mensen omgekomen. Vanuit een sloppenwijk in Rio beschoten drugshandelaren een politiehelikopter. Die maakte een noodlanding, maar vloog in brand en explodeerde, waarbij twee politiemensen omkwamen. Concurrerende drugsbenden zijn in de Krottenwijk verwikkeld in een machtsstrijd. Uit wraak voor het politieoptreden werden in aangrenzende wijken in Rio zeker acht bussen in brand gestoken. DSB-directeur Scheringa ziet wel iets in een plan om zijn bank te redden met hulp van spaarders. Die zouden een deel van hun spaargeld moeten omzetten in aandelen om de schuld van DSB omlaag te brengen. Het plan komt van financieel deskundige Adriaan Dorrepaal. De spaarders zouden samen 70 miljoen moeten opbrengen en Scheringa zelf ook 70 miljoen. Voor het plan is de steun van de Nederlandse bank nodig. Op een bedrijventerrein in het Gelderse Millingen, vlakbij de grens met Duitsland, is een autoloods voor een deel door brand verwoest. Het vuur ontstond vermoedelijk in een hennepkwekerij boven de loods. Ook in Almere Haven heeft brand gewoed. Daar brandde een gebouw op een zogeheten zorglandgoed grotendeels af. Er was op dat moment niemand aanwezig. Op het zorglandgoed doen mensen met een handicap werkervaring op.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 a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no Je cherche une âme qui va m'aider. Je suis génération désenchantée, désenchantée. Tout est chaos.